Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding... heeft de Duitse politie zes Oekraïense verdachten in beeld. Dat blijkt uit onderzoek van Duitse media. De zes zaten op een zeiljacht dat bij de sabotage werd gebruikt. De Nord Stream was een Duits-Russisch miljardenproject... om Russisch gas naar West-Europa te krijgen. In 2022 werd de gaspijpleiding op vier plekken opgeblazen. Jongeren van 17 krijgen volgende maand een tweede dienstplichtbrief. Het is een uitnodiging om een vragenlijst van Defensie in te vullen... die onder meer bedoeld is om extra militairen te werven. De Nederlandse krijgsmacht moet de komende jaren fors groeien. Eerder vandaag werd bekend dat Duitsland jongeren wil verplichten een vragenlijst over het leger in te vullen. Voor jongeren in Nederland is het invullen van de enquête vrijwillig. Bij graafwerkzaamheden in Noordwijkerhout is een waterleiding geraakt. Meerdere huizen zijn onder water komen te staan. Wat er precies fout is gegaan is niet bekend. Het lek is inmiddels gedicht en het water wordt weggepompt. Daarna moet blijken hoe groot de schade is. Twee jaar geleden ontstond in dezelfde straat in Noordwijkerhout ook al een lek bij graafwerkzaamheden. Toen kon net op tijd worden voorkomen dat het water de huizen inliep. De politie van Amsterdam heeft geprikkeld gereageerd op uitspraken van PVV-leider Wilders. In een kamerdebat zei Wilders dat de verdachte in de zaak Lisa na een eerder misdrijf was vrijgelaten. In een uitzonderlijke verklaring zegt de politie dat dat niet klopt. Wilders uitspraken leiden volgens de politie tot onnodige onrust bij betrokkenen en nabestaanden.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 Now on all you gappers and you finger snappers, you toe tappers, uh, and you love lappers. I want y'all to say this with me. say it loud. Bigger the headache, the bigger the pill, the bigger the dollar. understand dot.